Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn de afgelopen dag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Die staat onder leiding van een partij die door de betogers wordt gezien als een verlengstuk van Rusland. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse oppositiepartij die is opgericht door de gevangen genomen oud-president Saakashvili. Demonstranten droegen onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van hun eigen land. De zittende regering wordt ervan beticht tegenstanders op te sluiten, onafhankelijke media te dwarsbomen en stiekem samen te werken met het Kremlin. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker zeven burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen. Dat melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. Twee oostelijke provincies, Kharkiv en Zaporizhia, werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten twee burgerdoden. En in de stad Zaporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. De autoriteiten vermoeden dat er in Marseille waarschijnlijk acht mensen onder het puin liggen van het gebouw dat vanmorgen instortte in de Franse stad. Het vier verdiepingen tellende gebouw stortte afgelopen nacht in door een explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. Uit voorzorg zijn zo'n 200 bewoners geëvacueerd. Zo'n 30 huizen in de straat lopen het gevaar ook in te storten. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die vastzitten in Rusland. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht en dat van deportaties geen sprake is. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze door de Russen als beesten zijn behandeld. Het weer, vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Ook in de ochtend is het nog droog maar in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen.